Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Huisartsen worden toch sneller gevaccineerd. Ze krijgen deze en volgende week het Moderna-vaccin, meldt de Landelijke Huisartsenvereniging. Veel huisartsen leken pas in februari aan de beurt te komen... wat op veel weerstand stuitte en tot spanningen leidde met minister De Jonge. Vanwege de opkomst van de Britse variant heeft de minister nu toch besloten... dat het moderne vaccin sneller naar alle huisartsen gaat. Ook hun medewerkers in de huisartsen spoedzorg krijgen dat vaccin. In totaal gaat het om 15.000 vaccins. Andere zorgverleners in de huisartsenpraktijken krijgen volgende maand het AstraZeneca-vaccin. De pensioenfondsen hebben hun premies meer verhoogd dan ooit. Stijgingen van 10% of meer zijn geen uitzondering, schrijft het Financiële Dagblad na onderzoek. Bovendien krijgen veel werknemers voor hun hogere premie minder pensioen. De oorzaak is de gedaalde rente, waardoor de rendementen tegenvallen en de dekkingsgraad van de fondsen laag is. De meeste fondsen hanteren nu een premie van 25 tot 30 procent. Dat betekent dat Nederlanders gemiddeld meer dan een dag per week werken voor hun pensioen. Vijf jaar geleden lag de premie meestal nog rond de 20 procent. Melania Trump heeft in een videoboodschap alvast afscheid genomen als First Lady. Ze zegt dat de afgelopen vier jaar onvergetelijk waren... en dat ze het een grote eer vond om als presidentsvrouw het land te dienen. In haar toespraak vertelt Melania onder meer over haar ontmoetingen met militairen, politieagenten en zorgmedewerkers. En over haar bezoeken aan kinderen in ziekenhuizen en pleeggezinnen. President Trump en zijn vrouw zijn bezig aan hun laatste dagen in het Witte Huis. Woensdag maken ze plaats voor Joe Biden en de nieuwe First Lady Jill. Het weer. Vannacht op steeds meer plaatsen regen. De temperatuur loopt daarbij op.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 I tell you that I love you Forever to be true We'll always be together This I promise you No matter what, no matter when, no matter why What I feel it's true night all the time. I can't deny it. I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close to mine. Like the moon and the stars, it will last till the end of time. If I tell you that I stand a test of If I tell you that I love you, forever to be true, we'll always be together. This I promise you. till the end of time. If I tell you that I love you, forever you will be mine. A love that's filled with understanding, it will stand the test of time. this I promise you We'll always be together This I promise you 106.9 ZFN this girl the beat is real. here. I stick my fingers out and point them to the bad guy. I like to play my part and never be the side guy. And if you keep this up, you'll turn me to a mad guy. Never not switching up, never giving up.